uur. Clemens Peters met het NOS-journaal. In het grootste deel van het land is de temperatuur al boven de 25 graden uitgekomen. Bij het KNMI-station in Maastricht was het rond half tien al 29 graden. Op de Waddeneilanden en in Zeeland is het iets koeler, rond de 24 graden. Vanwege de hitte is de kans op smok door ozon. Daarvoor waarschuwt het RIVM. Smok door ozon ontstaat als luchtvervuiling zich opstapelt... bij veel zon en weinig wind. Alle 21.000 agenten die tijdens de jaarwisseling moeten werken... krijgen op maat gemaakte oordoppen. Die moet oorsuizen en gehoorbeschadiging voorkomen. Korpschef Akerboom ziet zich naar eigen zeggen genoodzaakt om deze maatregel te nemen... omdat het kabinet geen landelijk verbod op knalvuurwerk heeft afgekondigd. Alleen het zwaarste consumentenvuurwerk wordt verboden. Met de oordoppen wil de politieagenten zo veilig mogelijk hun werk laten doen. De Oostenrijkse ex-bondskanselier Kurz is in verlegenheid gebracht... door verdacht gedrag van een oud-medewerker. De voormalige chef sociale media van Kurz heeft onder een valse naam... vijf harddisks laten vernietigen. De man was nerveus en liet de disks drie keer door de shredder halen. Zijn identiteit kwam aan het licht toen de rekening van 76 euro niet werd betaald. Het is onbekend wat er op de schrijver stond... en of er een verband is met de omkopingsaffaire... waardoor de coalitie van Kurz uiteenviel. In Venlo zijn twee goederentreinen op elkaar gereden. Een locomotief en twee wagons zijn ontspoord, maar er zijn geen slachtoffers. Het ongeluk gebeurde op het rangeerterrein. Het is onduidelijk hoe de treinen op hetzelfde spoor terecht konden komen. Doordat de bovenleiding beschadigd is, ligt het treinverkeer van en naar Venlo stil. Het weer. Vandaag zonnig en extreem heet. Op de Wadden wordt het 32 graden. En in het zuiden is een temperatuur van 38 tot 39 graden mogelijk. de komende dagen blijft het tropisch warm. Dit was het NOS Journaal. ZFM.